Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. BBB-leider Caroline van der Plas heeft gezegd dat bij een gedwongen krimp van de veestapel zij opstapt als Kamerlid. Eerder vanmiddag lekte uit dat BBB-minister Wiersma de veestapel wil verkleinen. Als een boerderij wordt verkocht mag de volgende eigenaar minder dieren houden. Van der Plas is helemaal niet blij met dat voorstel van haar eigen minister. Ik baal ervan, zeker, tuurlijk. Tuurlijk baal ik daarvan. En dat zeg ik ook rechtuit. Maar als het eh, zorgt voor dat er geen gedwongen krim komt... dan is gewoon dit second best. Volgens Van der Plas is het allemaal de schuld van de vorige kabinetten. Rusland heeft afgelopen nacht waarschijnlijk een Oekraïns graanschip beschoten. Dat gebeurde op de Zwarte Zee in het territorium van Roemenië. Volgens president Zelensky zijn er geen gewonden. Oekraïne probeert graan te exporteren via zee. Eerder was een veilige route afgesproken, maar daar houdt Rusland zich niet meer aan. In Vietnam zijn nog meer doden geteld na noodweer daar. Het gaat inmiddels om 230 mensen die zijn overleden bij aardverschuivingen en overstromingen. Er trekt een orkaan over het land. Het gaat om de zwaarste storm in Azië van dit jaar. Het water staat nog erg hoog. Daardoor is het moeilijk om slachtoffers te redden. En de Spaanse voetballer Hugo Mayo heeft een mascotte aangerand. Dat heeft de rechter geoordeeld. Het zou gebeurd zijn voor aanvang van een voetbalwedstrijd in 2019. Mayo greep de mascotte van de tegenstander bij haar borsten toen ze elkaar de hand moesten schudden. De verdediger moet de vrouw een schadevergoeding van 6000 euro betalen. Mayo heeft de aanranding altijd ontkend en gaat volgens Spaanse media in hoger beroep. Het weer dan vanavond vooral in het noorden en het westen van het land nog zware buien met kans op hagel en onweer.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 40 kilometer file nu in totaal. Wel veel vertraging op de A7 van Zaanstad naar Horen bij de afrit Zaandijk. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad voorknopend Zaandam ook een 10 minuten op onthoud.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 Vermoedelijk met een Russische raket. Het zou zijn gebeurd in Roemeense wateren, maar dat is nog niet bevestigd. Nederland is tegen de Israëlische bezetting van de grensstrook tussen Egypte en de Gazastrook. Dat zei minister Veldkamp in de aanloop naar een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Ook de VS wil dat Israël zich terugtrekt uit die grensstrook. Voormalig profvoetballer Ronnie S. wordt verdacht van drugsmokkel en witwassen. Volgens justitie heeft hij ruim 2000 kilo cocaïne ingevoerd en honderdduizenden euro's witgewassen. Ook zijn broer, vriendin en ouders zijn verdachten. Het weer, hier en daar een bui. Vannacht vooral in het westen en noorden. Minima rond 3 graden. Morgen een enkele bui, later droog met wat zon bij een graad of 16. we are someone something inside so strong. Oh, something inside so strong. The more you refuse to hear my voice. tumbling. Deny my place time. You squander wealth that's mine. My light will shine so brightly it will blind you. there's something inside so strong, so strong. I know that I can make it.